is Renate Evers met het NOS Journaal. Minister Timmermans, een passagier was gevonden met een zuurstofmasker op zijn mond. Daarmee wekte hij de indruk dat de passagiers in het vliegtuig hebben geweten wat er gebeurde. Het NFI heeft daar geen aanwijzingen voor. Timmermans zegt dat hij betreurt dat nabestaanden geconfronteerd zijn met nieuwe informatie. Organisaties van Marokkaanse Nederlanders zijn blij dat het OM PVV-leider Wilders heeft aangemerkt als verdachte. Wilders wordt binnenkort verhoord. Met de minder-minder uitspraken heeft Wilders volgens het OM een groep mensen beledigd op grond van ras en aangezet tot haat en discriminatie. Wilders vindt het onbegrijpelijk dat hij als verdachte is bestempeld. Alle medewerkers van de voormalige vliegtuigbouwer Fokker, die met kankerverwekkende verf werken, krijgen een medisch onderzoek aangeboden. Fokker gebruikt verf met daarin chroom 6 bij het lijmen van metalen vliegtuigonderdelen. De vliegtuigbouwer ging jaren geleden failliet, maar een paar bedrijfsonderdelen bestaan nog. Werknemers maken zich ongerust na berichten over blootstelling aan chroom 6 bij Defensie. Mensen die betrapt worden op het rijden onder invloed krijgen voorlopig geen alcoholslot meer opgelegd. Dat heeft minister Schultz gezegd. Volgens haar heeft de Raad van State kritiek op het alcoholslot als maatregel en is het niet verantwoord ermee door te gaan. Waar die kritiek uit bestaat is niet bekend. Het alcoholslot is een apparaat waarin bestuurders moeten blazen voor ze hun auto kunnen starten. Estland gaat homostellen erkennen. Vanaf 2016 kunnen homo's hun relatie laten registreren. Estland is de eerste voormalige Sovjet-republiek die homo's vrijwel dezelfde burgerrechten geeft als getrouwde stellen. Ze mogen alleen nog niet samen een kind adopteren. Het weer, wolkenvelden en zon. In het zuiden en oosten kan een bui vallen. Morgen geregeld zon en 17 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANWB. E het is een drukke avondspits geworden. Dat komt door het grote aantal ongelukken. Er staat iets meer dan 300 kilometer file. Dit zijn de files van 6 kilometer en langer. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Blarikum en Eembrugge 6 kilometer. A2 Eindhoven richting Utrecht tussen de afrit Sint-Michels-Gestel en Waardenburg 16. Dat komt door een ongeluk met twee vrachtwagens. De rechte rijstrook is dicht. De andere kant op vanuit Utrecht tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel 17 kilometer. A4 Amsterdam richting Den Haag bij het Ringvaartaquaduct 6. A9 naar Alkmaar voor knooppunt Kooimeer 9. A15 Rotterdam richting Gorkum bij Papendrecht 6. A15 naar Europoort tussen Pernis en Spijkenisse 7. A16 Breda richting Rotterdam tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 10. A16 naar Breda tussen Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder 14. A20 Gouda richting Rotterdam bij Rotterdam Centrum 7 door een ongeluk, maar de rijbaan is daar weer vrij.